met het NOS Voor de kust er gehaald. Ze probeerden de Middellandse Zee over te steken. Ze zijn opgepikt door de Italiaanse kustwacht. Er zijn deze week al meer dan 13.000 migranten van zee gehaald. De overtocht over de Middellandse Zee is op dit moment de belangrijkste route voor vluchtelingen om Europa te bereiken. Door het akkoord tussen de EU en Turkije is de route via Griekenland een stuk minder in trek. Real Madrid heeft de Champions League gewonnen. Daar waren strafschoppen voor nodig, want na 90 minuten speeltijd stond het nog 1-1 en ook de verlenging leverde geen doelpunten op. Cristiano Ronaldo schoot de beslissende penalty binnen voor Real. Het is de elfde keer dat de club uit Madrid de Champions League wint. De laatste keer was twee jaar geleden. Toen won Real in de finale ook van stadgenoot Atletico. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor krantenbezorgster Anja van Dijk. Ze werd twee weken geleden neergestoken en overleed een week later in het ziekenhuis. De deelnemers aan de tocht hadden witte ballonnen bij zich en liepen onder meer langs het huis van de 51-jarige vrouw. Op de plek waar de krantenbezorgster werd neergestoken zijn bloemen neergelegd. De politie zoekt nog altijd naar de dader. In de sluis bij Nederasselt in de Maas is een zeeverkenner van 19 zwaar gewond geraakt. Hij kwam tussen de kade en een schip terecht. De zeeverkenner uit Hezen werd met spoed per ambulance naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. Het schip waarop de zeeverkenner voer trok vijf zeilboten. Hoe het ongeluk precies gebeurde kon de politie gisteravond nog niet zeggen. Het weer opklaringen en overal droog bij minima van een graad of 14.